uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Heeft de twee mannen bedankt die afgelopen avond in een Thalys-trein... een man met een Kalashnikov hebben overmeesterd. Volgens Kasneuf hebben de twee Amerikaanse militairen in Burger... een bloedbad voorkomen en het leven van veel mensen gered. In het Thalys van Amsterdam naar Parijs probeerde een man van 26 aan het einde van afgelopen middag om zich heen te schieten. De Amerikanen wisten dat te voorkomen, maar raakten daarbij zelf gewond. Een van hen verkeert in levensgevaar. De trein is na het incident naar de Noord-Franse stad Arras gereden. Daar is de schutter gearresteerd. De passagiers zijn opgevangen. De meeste zijn later alsnog doorgereisd naar Parijs. Het Openbaar Ministerie van Guatemala en een onderzoekscommissie van de VN beschuldigen president Molina van corruptie. Hij zou een van de leiders zijn in een groot corruptieschandaal dat het land al maanden in zijn greep houdt. Ambtenaren van de douane en de Belastingdienst vervalsten invoerdocumenten, waardoor de regering van Guatemala zo'n 200 miljoen euro per week misliep. Gisteren werd voormalig vicepresident Baldetti opgepakt. Ook zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het corruptienetwerk. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon roept Noord- en Zuid-Korea op tot kalmte. Ban doet een beroep op de landen om de spanning niet te laten escaleren. Noord-Korea heeft gedreigd met militaire acties als Zuid-Korea niet ophoudt met het uitzenden van propaganda via luidsprekers in het grensgebied. Noord-Koreaanse militairen hebben gisteren de luidsprekerinstallaties beschoten. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen won in eigen huis met 2-0 van Excelsior. Dan nog het weer. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Overdag is het zomers warm met middagtemperaturen tussen de 25 en 28 graden.